Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Die wist van het declaratieschandaal bij de Centrale Ondernemingsraad van de politie. In de Tweede Kamer gingen stemmen op om Bouwman zo lang op non-actief te zetten. Maar de minister vindt dat niet nodig omdat Bouwman tot dusver nergens van wordt verdacht. Staatssecretaris Van Rijn wil van gemeenten weten waarom ze het 1,2 miljard euro aan zorggeld vorig jaar niet hebben uitgegeven. Sinds vorig jaar gaan gemeenten over een deel van het zorgbudget. En Van Rijn zegt dat hij zich kan voorstellen dat gemeenten daarom voorzichtig waren bij het verstrekken van geld. Hij gaat er nu wel van uit dat er geen wethouders meer bij hem zullen aankloppen voor meer geld. De politie mag van de Hoge Raad een verkeerscontrole gebruiken om criminelen op te sporen. Een rechtszaak waarin een automobilist met een kilo wiet in zijn auto werd vrijgesproken moet daarom over. Het controle is wettelijk zolang wel het rijbewijs en de kentekenpapieren gecontroleerd worden. De verkeerscontrole wordt illegaal als die gebeurt op basis van etnische of religieuze kenmerken. In Marokko zijn elf mensen gearresteerd in verband met de dood van een visverkoper afgelopen vrijdag. De man had volgens de politie geen vergunning en daarom werd zijn vis in een vuilniswagen gegooid. Toen de verkoper erachteraan dook, zette iemand de pers aan en werd de man doodgedrukt. Na zijn dood gingen duizenden Marokkanen de straat op. Zij denken dat de politie de pers heeft aangezet. Middelbare scholen in Zeeland gaan schuiven met de lestijden vanwege de nieuwe dienstregeling van de NS. Zeker vijf middelbare scholen laten de lessen na de kerstvakantie een kwartiertje later beginnen. En ook de pauzes worden mogelijk ingekort om te voorkomen dat leerlingen te laat thuis zijn. Het weer. Het is regenachtig en dat blijft ook morgen zo. Het wordt dan maximaal 11 graden. Na morgen blijft het wisselvallig en wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Breukelen, 9 kilometer met een half uur vertraging... Door een geschaarde auto met aanhanger op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knoop het Raasdorp, 5 kilometer. Ook daar is de vertraging ruim een half uur. De rechte rijstrook is daar dicht. De A9 ook maar richting Diemen bij de afrit AMC 12 kilometer. Ook dat kost je een half uur. Geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. De file daar is 11 kilometer. Je bent zo'n drie kwartier langer onderweg op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen knopen Eemnes en Nieuwegein rijdt het langzaam over 24 kilometer. En na een ongeluk op de N15, Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 6 kilometer. Vertraging ruim een half uur en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo.